Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. In Mexico zijn in de afgelopen jaren bijna 50.000 mensen omgekomen door drugsgeweld. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Mexicaanse regering. Vorig jaar zijn naar schatting ruim 16.000 mensen omgekomen. Dat is opnieuw meer dan in het jaar ervoor. Wel zegt de regering dat het jaarlijkse dodental aan het stabiliseren is. President Calderon bond in 2006 de strijd aan met de drugskartels in Mexico. Dat heeft in de afgelopen jaren geleid tot de arrestatie van een aantal drugsbazen... maar het veroorzaakte ook een explosie van geweld. In de Verenigde Staten is commotie ontstaan over een filmpje op internet... van Amerikaanse mariniers in Afghanistan. Op de video is te zien hoe vier militairen urineren over drie dode Taliban-strijders. Ondertussen maken de mariniers spottende opmerkingen. Volgens een bijschrift waren de vier leden van een team sluipschutters... dat vorig jaar actief was in Afghanistan. Ze zouden in september zijn teruggekeerd naar de VS. Hun identiteit is nog niet achterhaald. Evenmin is duidelijk wie het filmpje heeft gemaakt... en wie het op internet heeft gepost. Het Amerikaanse leger heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd. In een eerste verklaring van het leger staat dat de gebeurtenissen niet stroken... met de geldende normen in het korps. Bij Hogeschool Windesheim in Zwolle hebben 360 afgestudeerden aan de opleiding journalistiek een diploma dat opnieuw beoordeeld moet worden. Dat is veel meer dan de 200 waar eerst vanuit werd gegaan. Het niveau van die hbo-studie is onvoldoende, zo bleek in december. Het kan zijn dat de diploma's hbo-onwaardig worden verklaard. In dat geval kunnen de oud-studenten aanvullende masterclasses volgen om een extra certificaat te verdienen. Windesheim heeft inmiddels twee opleidingsmanagers vervangen. Het weer vannacht bewolkt, maar droog. De zuidwestenwind trekt aan en wordt matig tot vrij krachtig boven land en hard aan zee. Het wordt niet kouder dan een graad of 6. Overdag gaat het in de loop van de ochtend regenen en dan wordt het ongeveer 9 graden.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 touches my foolish heart. Lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? Cause I love you. Just the way you look tonight. Hmm. just the way you look All Blue Eyes hier in de nacht klinkt anders. En je hoorde de man met uh, The Way You Look Tonight, een nummer uit 1936. Oorspronkelijk komt er uit de film, de film namelijk Swing Time. En eh, de muziek dus van Jerome Kern. De nacht ging dan dus bij de varen op Radio 1. Ik ga even door met de volgende plaat. <laughs> Wat er gebeurt is heel raars op een koptelefoon. Ik hoor mezelf met een vertraging van een eh, paar seconden. Nou, nou, heel irritant. Ik ga zo verder lekker met je praten. Eerst iets bijzonders, je hoort het misschien al in en met het oog op morgen. Namelijk deze artiest, Michael oh, Kawinuka. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk will make you So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look smile again. One day I hope to make you smile again. And I will hide. Many times I've been told, speaking my just people. So I'll did. born again, born again, born again. One day I know I feel strong. Nederlanders heel eh, behoorlijk populair. Deze eh, Michael Kawin... Kiwanuka, dat hoe ik het zeggen. Eh, een beetje een vreemde achternaam. Hij komt ook van ver weg oorspronkelijk. Namelijk, hij komt uit Oeganda. Daar is hij geboren, maar hij woont al sinds zijn allerjongste jaren in Groot-Brittannië. En heeft zich daar in de loop der jaren ontwikkeld als een soulzanger. En afgelopen maand december, toen werd aan mensen van de Britse muziekindustrie... Eh, vertegenwoordigers van platenmaatschappijen, eh, shockies en dergelijke... werd gevraagd wat zij vinden wat de meest belovende artiest van 2012 zal gaan worden. En iedereen die riep, die riep toen, dat zal Michael Kiwanuka worden. Hij viel al eerder op bij de voorprogramma's die Adele verzorgde. Maar nu is er dan een plaat geworden en dit is dan de, eh, de single die op dit moment veel gedraaid wordt op de Britse radio. Michael Kiwanuka, Home Again, hoorde je van de goede man. Home Again, dat is ook eh, de titel van een oude plaat uit de jaren 70. En daarin gaan we luisteren naar de stem van Carol King. Een nummer van Tapestry, de LP. Sometimes I wonder if I'm ever gonna make it home again. It's so far out of sight. how to comfort me tonight. dan denk je van poeh, <laughs> zo oud alweer. Ja, het is niet anders. Eind 1970 toen kwam het uit, dat legendarische album van Carole King... onder de titel Tapestry, met op eh, een aantal aantrekkelijke grote hits. It's Too Late Baby. Misschien wel de grootste van eh, die zeer fraaie LP. Maak liedje nog eens keer. Luister naar eh, Home Again van Carole King. Je bent de nacht in Dit wordt Graham. hoorde Home Again, deze keer van Graham, Nederlandse zangeres Marg van Eenbergen. Dat is haar eh, oorspronkelijke naam. Als Graham eh, heeft ze al een aantal successen op de naam staan. Home Again, de nieuwe single van de zangeres van de Rolling Stones. Daar kwam eind van het jaar een, heruitgave van Some Girls uit uh, LP 1978. Met een eh, bonus-cd erbij. En nou is het vaak met bonus-cd's dat die tracks die je daarop vindt... daar ja, hoe ik het zeggen, het zijn uh, <laughs> eh, demotapes en dergelijke. Interessant om een keer te horen. Maar van dat Some Girls, die bonus cd, dat zijn gewoon fantastische nummers. <laughs> Dat ze niet eerder uitgebracht zijn op een cd. Zoals dit bijvoorbeeld. Do You Think I Really Care? The Stones. van de bonus-cd. Die hoort bij de heruitgave van Some Girls, die LP van de Rolling Stones uit 1978. Van die bonus-cd liet ik luisteren naar Do You Think I Really Care? En zo staan er eh, nog zo'n eh, kleine tien echt interessante nummers op die bonus-cd van Some Girls. De nacht hangt anders bij de Vader op Radio 1. Wat je nu gaat horen, dat staat in een remix in de Nederlandse hitparade. Lee ga je horen, I Follow Rivers, het origineel. Follow Rivers. Je hoorde de stem van de Zweedse Liki Lee. En Liki Lee die komt oorspronkelijk uit eh, Istad, Griekse ei en dan stad, zo eh, spel je dat. En dat is het meest zuidelijke plaatje van uh, Zweden. Pittoresk plaatje. <laughs> en dat I Follow Rivers, dat vind je op dit moment in de hitparade terug. Maar dan een, een remix van The Magician. Maar ik liet je het origineel horen zoals dat ruim een half jaar geleden in de hitparade al stond. En de dame stond toen ook ergens anders, namelijk op eh, Lowlands afgelopen eh, augustus. En dit wordt heel bijzonder. Dit is Adamo, samen met Triggerfinger. Niet van een plaat, maar van een eigen opname van de VRT. En blousine, c'est blouson de cuir. Tu vas rejoindre les copains. Si tu vas pas, qu'est-ce qu'ils vont dire les reverra demain. En blue jeans et blouson cuir. tu te croises en liberté. On ne pourrait te contredire, ça blesserait ta dignité. En blue jeans et blouson cuir.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 T'es pas fait pour jouer les durs. Adamo en Triggerfinger. Merci. Merci, Triggerfinger. Ik bedoel, maar eh, de 68-jarige Ademo. Ademo nog steeds een held in Frankrijk. In Nederland is er ook een eh, fanclub nog steeds van Ademo. Maar het vreemde is dat de platenmaatschappij nauwelijks enigszins enige moeite doet... om eh, het nieuwe repertoire van Ademo uit te brengen hier in Nederland. Zo is dat en niet anders. Maar wij laten het mooi horen hier bij eh, De Vara, De Nacht in het Anders. Zeker deze bijzondere opname die voorbij kwam. Want het is een opname van de VRT die eind vorig jaar werd gemaakt. Ze hadden daar een programma onder de titel Radio 1-sessies. En eh, daarin brachten ze diverse Belgische muzikanten bij elkaar... uit de verschillende disciplines. En zo hoorde je dan eh, de bijzondere opname van Triggerfinger... de rockband met eh, de toch altijd sympathieke aardige Adamo. En je hoorde trouwens van het gezelschap All Blue Jeans... Eh, de Swing wake up in the morning light. I pull on my jeans and I feel alright. I pull my blue jeans on. I pull my old blue jeans on. I pull my blue jeans on. I pull my old blue jeans on. It's the weekend, and I know that you're free. crowd is looking as she goes by. They turn their heads and they watch her till she's gone. Lord have mercy, baby's got her blue jeans on. Up by the bus stop and across the street, open up their window was walking, rocking like a rolling stone. Heaven help us, baby's got her blue jeans on. just comes naturally. Now the girl can't help it. Well, up on Main Street, by the taxi stand, there's a crowd of people and a traffic jam. She don't look back. She ain't doing nothing wrong. Lord have mercy, baby's got her blue jeans on. to blame if they look her way. She ain't really trying to cause a scene, it just comes naturally. No, the girl can't help it down on the corner by the traffic light. Everybody's looking as she goes by. They turn their heads and they watch her till she's gone. have mercy, baby's got her blue jeans on. Heaven help us, baby's got her blue jeans on. Nou, eens een keer geen Dr. Hoek met baby is Got Her Blue Jeans On. Makes Her Blue Jeans On. Maar je hoorde nu eh, Mel McDaniel. Een countryzanger. Vorig jaar toen overleed hij en dit was een van zijn successen. Baby. Lekker blue jeans on. En daarvoor hoorde je dan David Dundas, de one-hit wonder uit de jaren 70... die succes oogste met dit Jeans On. Het werd oorspronkelijk gebruikt voor een tv-commercial. De melodie sloeg aan. En vervolgens besloot men daar een single van uit te brengen. Hoewel de tekst iets aangepast moest worden, want in de oorspronkelijke versie voor die tv-commercial werd het merk van die spijkerbroek genoemd. En dat kon dus niet op de plaats. Want anders ging geen enkel radiostation het draaien. Zo werkt dat toen en nu nog steeds. Nou, afgelopen kerstvakantie ben ik eindelijk eens aan toegekomen. Ik had hem opgenomen op mijn eh, videorecorder. Die documentaire over de dijk Home vast. Fantastische documentaire. En dit is een van de liedjes die daarin voorkomt. En het is ook de jongste single van het gezelschap onder van Huub van der Lubbe. Kan ik iets voor je doen? De Dijk. Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn? In dit wrange seizoen. Met zijn kruipend venijn. kan ik iets voor je zijn. Met een blik, een gebaar een arm om je heen of een hand uit je haar. Kan ik iets voor je zijn in je grote gemis, omdat wie je zo je wil, wat je stilte verstoort. In het kaal en het kil, wat je graag van me hoort. Is er iets wat ik doen kan, wat je helpt in de pijn? wasting time, honey, being a runaround, chasing after every little girl that lives in our town. I'm just gonna take it easy, baby. I tell you what I'm gonna do right now. I'm hanging up my heart for you. Oh, oh, oh. I'm gonna shake the reputation of being a ladies' man. Gonna throw away my little black book right now in the nearest trash can. I'm gonna push aside things I used to do because I'm hanging up my heart just for you. Oh, I want to thank you. Yes, I want to thank you for making me see the light. you, darling. When I first met you, darling, you made my life complete. Everybody knows I love you. They can tell by the way I speak. I'm just gonna take it easy, baby. And that ain't all I'm gonna do. Because I'm a hanging up my heart for you. Oh, yes, yes. I'm hanging up my heart, my heart for you. I'm hanging up my heart for you. De stem van Salomon Burke. Salomon Burke die ook een belangrijke rol speelde in die documentaire over de dijk Hou me vast. En daarvoor voor Salomon de Burg hoorde je de dijk zelf met Kan ik iets voor je doen, een nieuwe single. Het nummer is ook te vinden op de meest recente cd van de jongens onder leiding van Huub van der Lubbe. Scherp de Zeis. En Huub die gaat vanaf 4 ehm, februari het land in. Niet met de dijk, maar helemaal alleen. Vergezeld van een gedichtenbundel en zo'n akoestische gitaar. Echt helemaal solo. En in februari zijn nou bijna alle voorstellingen al uitverkocht. Ik heb eh, van zo'n solovoorstelling van Huub van der Lubbe... waarin hij ook voordraagt uit eigen werk met gedichten... al een heel aantal jaren geleden een eh, voorstelling gezien. En ik moet zeggen, het was, was erg mooi. Dus ik kan je aanraden van, eh, om er naartoe te gaan... als het bij jou in de buurt zich afspeelt. Of gaat het desnoods een heel voor rijden, want het is de moeite waard. Huub van der Lubbe. Dat programma heet trouwens Iemand als jij... Zo dadelijk het leukste uit Spekers met Koppen. Je hoort een uh, cabaretfragment uit de uitzending van afgelopen zaterdag. En straks tussen eh, half vijf en vijf dan zullen we meer fragmenten laten horen. Leuke fragmenten uit Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag. Maar dadelijk vooral vast dat voorproefje. Maar eerst een nieuwe single. Een nieuwe single voor Florence and the Machine. Shake it up. got the style of Paulette Goddard and the smile of Joan Fontaine, and she drives a Carmen Ghia through the streets of Silver Lake and the hills of Echo. skin and lace. Hard to believe that she believed in me when I was such a hopeless case. And she knows from love and service. Yes, she knows from peace of mind to be not sinister and purpose and to never be unkind. And she loves a Tulsi garden. And she loves her rock and roll. blij er weer te zijn en gaan gewoon door tot diep in juni. Het is niet te vermijden. Radio 2, 7 januari 2012, een nieuwjaar. Gewoonlijk een feestelijke gebeurtenis, maar het is lang geleden... dat er zo'n zware deken over de jaarwisseling heeft gelegen. We zitten midden in een financiële crisis. Politiek in het land is nooit zo verdeeld geweest. En dankzij de Maya's is er de vermeende dreiging van het einde van de wereld. Om ons een inzicht te geven van wat ons staat te wachten. Dit jaar hebben we, u ziet ze, drie deskundigen uitgenodigd. Maarten van Rossum. Ja, noem mij nou een deskundige. Maar wat is in feite nou een deskundige? Meneer van Rossum, ik wil de introductie graag kort houden als dat kan. Op zich kunt u aan dit alles vrij weinig doen. Want feitelijk is het zo dat u die introductie van een A4'tje voorleest. Ja. Een introductie die niet u, maar een redactie heeft geschreven. Meneer van Rossum, er zijn nog twee gasten. Ja, waar het feitelijk op neerkomt dat ik word geïntroduceerd als deskundige. Dat zegt veel over het intellect van diezelfde redactie. Deskundige in wat, zou ik willen vragen. Meneer Van Rossum. als het gaat over Amerika, ja, daar weet ik vrij veel van. Oké, historicus, nou goed. Nou, u vraagt nou goed, in feite wel, maar... Ja, ja, ja, ja, ja. Ook aan tafel, u ziet hem, eh, politiek analyticus Felix Rottenberg. Ja, Matthijs, wat ontzettend leuk dat ik er ben. Ehm, wat was het nieuws van deze week? Dat is natuurlijk een hele goede vraag. Het was natuurlijk dat Maxime Verhagen, hè, de machiavellist Verhagen... dat hij afziet van het leiderschap van het CDA. Oké, nog zo eentje. Ja, en waarom zou iemand als Maxime Verhagen, die ik toch ja, graag op het rode, die toch graag op het rode plus bivakkeert, waarom zou hij geen leider willen zijn van het CDA? Nou, dat zal ik jou vertellen. Dat kan straks. Eerst onze derde gast, u heeft hem erkend, misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Welkom. Nou, je hebt het waarschijnlijk eh, wel mij gekregen, eh, Dolf. Je moet wel een heilig grote minkukel zijn, wil je dit nieuws eh, hebben gemist. U doelt op Joran van der Sloot. Nou, indirect doel ik op Joran, maar waar het in werkelijkheid natuurlijk om gaat... zijn alle uitzendingen die ik op persoonlijke titel daaraan eh, gewijd heb. Maar eh, we gaan het vandaag niet alleen hebben over Joran, meneer de Vries. Nou, je kunt het ook niet alleen over Joran hebben op zo'n moment. Eh, dan moet je het inderdaad ook over de Puttense moordzaak hebben. Waar ik ook talloze uitzendingen aan gewijd meneer De Vries. En niet zonder resultaat. Meneer de Vries, het gaat niet om u. Ach, meneer de Vries is een pseudo-wereldverbeteraar die ter meerdere eer in glorie van zichzelf een beetje detectiveje speelt. Nou, ik speel liever detectiveje dan dat ik slome duikelaar speel met een onverzorgd gebied en een slobbertrui. Heren, uh, goed. We gaan het hebben over de politiek. Meneer Rottenberg, haalt deze regering het eind van 2012? Matthijs? In de zomer van 2003 zat ik samen met Fred Teven en Matt Herben. Die oude Matt Herben, hè, toch de eminence gries van het rechtse electoraat. Ik zat met hem in het derde huisje van Herman Heijsbroek. In viel in de Dordogne. Met een, Chablis uit 1995 of 1996. Pin me daar niet op vast. Laten we voor het gemak 1995 zeggen. En heerlijke dolf. Dat waren een ton de chèvre en een tête de Meneer Rottenberg, wilt u uw punt maken? Nou, en Matt, die goede oude Matt, die zegt tegen mij... Hij zegt, Felix, Gun mij een kijkje in die glazen bol van jou. Hè? In jouw visionaire brein. Zeg maar, hoe denk jij dat de politiek eruit gaat zien in 2012? En wat zei u toen? Ik zei toen het volgende. Ik zei, Mat, ik heb geen flauw benul. Mooi. Goed, eh, de economische crisis dan maar. Ja, de economische crisis. De grootste crisis moet nog komen, Dolf. Een heel seizoen eh, zonder Peter en de Vries. Nou, ik ga wat te doen. Dat zou voor mij een reden zijn om de televisie weer eens aan te zetten. Heren, wacht even. Eh, ik heb je uitgenodigd om het hebben over 2012. Ik heb er nog niks van gehoord. Eh, hoe gaat in godsnaam 2012 eruit zien? Ja, Matthijs, daar heb ik nog een leuke anekdote over. Ik zat in de winter van 1993 met de oude Wim Kok, hè, de Emilians Gries van de PvdA, in een restaurant in Parijs. En we gebruikten ah, daar overigens een portret En Wim Kok, de oude Wim Kok, kopstuk van de PvdA, als je mij de schouder En ik zei, Wim, als ik noem Heren, heren, heeft een van jullie eerlijk enig idee wat er in 2012 gaat gebeuren? Nee. Hallo? Nee, feitelijk niet. Nee, nee, ik vind 2011 dan toch een stuk eh, makkelijker. Ik dank jullie wel. Tot ziens. plan.